Tiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse publieke omroep kan niet zomaar geld gaan vragen om programma's op internet terug te kijken. Daarover moet eerst worden overlegd, zegt minister Slop van Media. Hij reageert op berichten over de manier waarop de NPO een dreigend miljoenentekort zou willen opvangen. De advertentieopbrengsten op radio en tv dalen en Slop heeft de NPO gevraagd na te denken hoe dat gat kan worden gedicht. Volgens de Telegraaf wil de NPO veel vaker geld vragen voor het online terugkijken van programma's. Maar vanmiddag zei de NPO dat alle programma's die op NPO 1, 2 en 3 worden uitgezonden... in principe een week lang gratis online beschikbaar blijven, net als nu. In een slijterij in Rotterdam is een man doodgeschoten. Volgens de politie gebeurde dat na een ruzie op straat. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere kogels. Het gebeurde in de wijk Hillesluis, niet ver van de Kuip. Er is een verdachte gearresteerd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Ongeveer tegelijkertijd was er ook een schietpartij in Capelle aan de IJssel, een paar kilometer verderop. Op het parkeerterrein van een sportclub werd een vrouw in haar arm geschoten. Voor zover bekend is er geen verband tussen de twee schietpartijen. De politie heeft een vrouw uit Apeldoorn opgepakt nadat een man in haar tuin was doodgestoken. De vrouw wordt gehoord over haar mogelijke betrokkenheid. De 64-jarige man werd afgelopen nacht zwaar gewond gevonden en overleed in het ziekenhuis. De man en de vrouw woonden allebei in het huis. Of het om een echtpaar gaat is onduidelijk. De bekerfinale tussen PSV onder 19 en de leeftijdsgenoten van Feyenoord is vanmiddag tijdelijk stilgelegd na een massale vechtpartij. Spelers van beide clubs gingen in de verlenging van het duel met elkaar op de vuist. Daarbij kwamen ook toeschouwers het veld op. Het duel werd een kwartier stilgelegd en daarna uitgespeeld. Feyenoord onder 19 won de bekerfinale met 2-1. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt. Minima rond 14 graden. Morgen begint bewolkt en lokaal mistig.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 Natuurlijk de Euro Breakdown. Het is drie over acht en we gaan beginnen met de tips van deze week. Want we hebben de eerste tip van Patrick en dat is Lonely. En dat is in de sfeer weer van Steve Aoki. co city nice smoking rooms I know your story off by heart You fabricated every part talk too much and say nothing. I'm just the face that buys the drinks. Paris, LA, and all that shit. You got it how you wanted it, but mm, then you say, then you say that you need me for a life. But mm, I'm okay, I'm okay this time. Cause where were you when I was lonely? Now you acting like you like you know me, There's a hundred ways to tell you no. Another hundred more to let you go, go, go.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 Want daar zit een intro aan die we helemaal eigenlijk moeten horen. Nou, nou ik had Rise van Jonas Blue. Rise van Jonas Blue, lekker plaatje. Ik, ik hoop dat die ook komt. Ik vind het een lekker plaatje. Nou ja, zeker. Maar we zaten op een gegeven moment ook zo in die plaat van Patrick. En op een gegeven moment, het is dat jij het zelf nog zegt. volgens mij zit het al bij mijn nummer. Oh, fuck. <laughs> we zaten er zo lekker in. We zaten zo lekker door te luisteren. denk, oh ja, we hadden er eigenlijk nog even in gemoeten. <laughs> maar tot nu toe hadden we dus eh, Lonely van, eh, van Patrick eh, met Steve Aoki... en Rise van de Jonas Blue en Jack and Jack van, van Quintana Mobé. Sowieso, represent. Represent. Ja, deze man eh, die eh, nu als volgende komt, ja, is ook een represent in de game. Is een eh, rapper die, ja, waar, het over, waar we over het niet heel veel meer van hebben gehoord. Maar hij is bekend geworden met de plaat Dansplaat. En ik denk dat ik voor menig muziekliefhebber dan wel genoeg zeg. Hij heeft een, in 2015 heeft hij een, een wat luxe album gemaakt. Even stil de, de luxe uitvoering. En daar is deze plaat ook afkomstig van. Als hij het doet. Als hij het doet. Ja, Dit gaat heel Hij doet het niet. Hij wil niet. hè. Ah. hij wil niet. Je hebt ook gewoon echt... Ik zei het al. Je hebt gewoon een kutnummer. Nou ja, nee, nee, zeker niet. Gewoon... Doet niet, hij het Niet doen nou. Brainpower. Let maar op. dat vind ik vreten. Maar verschil moet er zijn, was je het vergeten? Vette, vieze vonk, shit als natte scheten. Mijn standaard ding is van de norm afgeweken. En jij flamen, gast, ik vind er niets aan. Je klinkt je hele carrière alsof je teksten op repeat staan. Om eens lekker op die beat gaan. En doe de deur maar open, daar komt I repeat aan. Niet doen Dat is het nummer, doe nou mee, Leven Leef meer af dan de 18 date in de 80s. Ik moet zo op, oh, ja? maar ja, ik zweet niet. Je onderschat nog steeds de brain, oh joh, dat geeft niet. Wie dropt er weer die heerlijke hits? Niet doen nou. Wie komt er keer op keer met die shit? Niet doen nou. Wie maakt je weer eens wilder met dit? Niet doen nou. Laat je zeggen? Oh, dit heb ik gemist. Oeh, jou, jou. tot mijn woorden een mooiere zin zijn. En ga net op tijd pleiten als Roger van Intwine. Volgen, volgen, volgen vind ik niets, ja. Mijn eigen weg is wat ik kies als Alicia. Je kan niet blijven mm. zitten, ga er maar aan staan. Voor elke letter die jij schrijft heb ik een show op mijn naam staan. Ik dacht toch niet dat dat te lang was. Was jij degene die dacht dat slang Engels slang was? Super schoon hele sabbelen aan mijn dop. Ik heb de mooiste douches, maar ik schep er niet over op. Het boeit me niet, <clears throat> nou correctie. Want je bent vast niet op de hoogte van mijn Polaroid collectie. Echt, als je die sexy snaps ziet, begrijp je pas echt wie je stoel zou kunnen doen, maar technisch. Gezien doe ik dat niet, want dat is neptie. Ik haat macho's en brag alleen maar in mijn tracks. Wie dropt er weer die heerlijke hits? Niet doen nou. Wie komt er keer op keer met die shit? Niet doen nou. Wie maakt je weer eens wilder met dit? Niet doen nou. Wie laat nou. je zeggen? Oh, dit heb ik gemist. Wie dropt er weer die heerlijke hits? Niet doen nou. Wie komt er keer op keer met die shit? Niet doen, hè? Wie maakt je weer eens wilde met dit. Niet doen, hè? Laat je zeggen. Oh, dit heb ik gemist. Oeh, ja, ja. Mijn uitdruk zal echt wel uniek worden. Als koppen van Full Force toen ze Alice van B voorde. Het performen lyrics lekker dik rond en vetvormig. al ruim 20 jaar, net als de Transformers. Van radeloos. Met een open gebroken hart. Tot records breken gast, mijn flow is gewoon te hard. Dus check je brein net, ik zet je te kijk man. En ik bluff nooit dog, alsof ik de dijk ben. Ik zal je laten zien wat ik beweer. Want ook al zeg ik niets ben je nog steeds gefascineerd. Het is die Soul MC, zeg het je echt nu. Ben je gekomen voor Brain Nee, weg nu. En rap is vast je grootste hobby. Maar als je spit voelt een beetje vreemd. Dat is net voor grote bobby's. Freestyle, het is maar om het even. Wie zegt dat deze tekst is opgeschreven? <clears throat> Wie komt er weer die heerlijke hits? Niet doen nou. Wie komt er keer op keer met die shit? Niet doen nou. Wie maakt je weer eens wilder met dit? Niet doen nou. Wie laat je zeggen? Oh, dit heb ik gemist. Wie komt er weer die heerlijke hits? Niet doen nou. Wie komt er keer op keer met die shit? Niet doen nou. Wie maakt er weer eens wilde met dit? Niet doen nou. Wie laat je zeggen? Oh, dit heb ik gemist. Wie komt er weer die heerlijke hits? Niet doen nou. Wie komt er keer op keer met die shit? Niet doen nou. Wie maakt er weer eens wilde met dit? Niet doen nou. laat je zeggen? Oh, dit heb ik gemist. Oeh, jou, jou. En dat was het alweer. Dus ja. Potver, potver, potver. Hey yo, Piet. Niet doen nou. Oeh, jou, jou. Er gebeurt zoveel. Ik zeg maar één ding. Wie blijft er zo ill? Mm. Niet doen nou. De zaterdagavond zinder met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Ja, dat waren de tips van, eh, van deze week. En we gaan het nog even op een rijtje voor jullie zetten. We zijn natuurlijk afgetrapt dit uur met Lonely en, van Steve Aoki en eh, met Max. En eh, daarna natuurlijk de tip van Quinten. dat was Rise van Jonas Bloom met Jack and Jack. En op nummer 3 hadden we Niet Doen Nou van Brainpower. Power. Ah, en deze plaat heb ik al de hele week in mijn hoofd zitten. Ik vond de beat echt lekker, maar... Ja, ja de rest moet je liggen. Echt, ja, je moet, ja, maar ik vind wat ik wel, wel nog steeds vind, en ik zei het net ook al, zo makkelijk als hij het eruit gooit. Dat is gewoon, dat is gewoon, ja, weet je, dat is gewoon, het telt niks voor, weet je, dat doen we iedere week. In zijn geval zal dat ook wel zo zijn. Eh, even een tip wat Brainpower betreft, ik zou even op Spotify even opzoeken, uh, Pure, de, de, de box sessions van hem. Eh, dat is een hele, hele live sessie van hem, dat is zo, zo onwijs goed gedaan. Echt. Dat is in ieder geval, dat is even een, een tweede tip die ik, die ik, zal er gaan luisteren. Ja, nou, dankjewel dat je dat ook eh, echt oprecht gaat doen. <laughs> hey, eh, wij gaan eh, door naar, naar Patrick, naar een plaatje van Patrick straks. we gaan... oh nee, is ja. het... Nee, ja. is het... Oh. Ja, ja, ja, ja. we gaan straks door naar een plaatje van Patrick. Want eh, ja, er zitten veel dingen bij Patrick in het hoofd. Maar er zitten ook eh, dingen van hem eh, in het bloed. Dat gaan we natuurlijk straks horen. Shawn Mendes in my blood. <laughs> Maar we gaan eerst door naar ja, Justin Timberlake en Chris Stapleton. Say something. We komen zo weer bij jullie terug om half negen met MC Falafel. Spin die platen. Drop die teksten. Drop die beat. Tot half negen. my transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. I hear them call. does it ever help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. yeah. Got all these hoes in my DM. Yeah, I do. Hold up. Holy shit, I got a kid. Oh, oh I can sing so well. Wonder if I can see the N word. Wait, can I really see the N word? What up my nigga. Big ups my nigga. We are my nigga. You pussy ass nigga. Man, fuck y'all niggas. Cause I'm that nigga, nigga, nigga, nigga. I'm that nigga. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into Freaky Friday. But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. I drive his Ferrari, and I'm like skin black. What the fuck? I woke up and I'm Lil Dicky. Lil Dicky? <sighs> what the fuck? This shit is real weak. Why's dick staying perched up on his balls like that? Walking down the street and ain't nobody know my name. Whoa. Ain't no paparazzi flashing pictures, this is great. Whoa. Ain't nobody judging cause I'm black or my controversial past. I'ma go and see a movie and relax. Hey, I'm a blood, but I can finally wear blue. Cool. Why's his mama calling all the time? Leave me the fuck alone, bitch. Wait, if I'm in Diggy Body, Breezy is who? Hold my daughters in school. Fuck, if I was Chris Brown, where would I be? What would I do? I woke up in Chris Brown's body this shit turned into Freaky Friday. But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. I look at my soft dick with the light. It's my dream. If I was little Diggy in my body, where would I be? I'm trying to find myself like an introspective monk. I'm balling on the court, oh my god, I can do Snap a flick of my jump. My dick is trending on Twitter, fuck. Now I'm at the club, I talk my way to getting in. I look up in the VIP, my goodness, there I am. I signal to him, let me in, but he won't let me in. I don't know who that is. Wait, who the fuck you think he is? Took a glass bottle, shatter it on the bouncer's head. Walk up to that motherfucker. Wait, think you too for a sec. If you hurt me, then you only it yourself. But wait, I love myself. That was the key, now it's switching back. Charlie, Why am I yelling? Ik I'm Kendall Jenner. I got a vagina. I'm gonna explore that right now. Holy shit, I got Ja, ik zei het al. I'm gonna learn. Kendall Jenner, die eh, zit ook in, eh, in deze platen eh, zit en dan inderdaad aan het einde. En ik dacht in eerste instantie dat ik hem hoorde, denk ik, ja, wat voegt dit nou toe aan het nummer? Eigenlijk niks. Ja, maar ik vond ook dat, dat, dat vond ik dan weer een beetje dat ik denk van ja, ja, ja, moet dat nou, moet dat nou, weet je. Is dat nou ook echt oprecht nodig? Het is wel grappig. Het heeft wel wat, ja, maar ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar ja, moet het, moet het. Dat, dat, eh, dat moet je op dat moment eh, dan maar, eh, maar af, gaan, af gaan vragen. Dus ja, dus ja. Wat hebben we nog, Mike? We hebben straks, uh, ik heb begrepen dat we straks, laten we natuurlijk nog even het geluid horen. Waardoor wij weten dat hij de man, de MC er aankomt Om van, ja, de man van half negen dat die eraan komt, hè, die, die, die, gaan we straks aankondigen. Dus we gaan straks eh, de nummer 20 tot en met 10 gaan wij doornemen. Eh, zo direct met een uh, klein minuutje, twee minuutjes. Dan gaan wij kijken wie waar is gebleven in de Europese top 40, de Euro Breakdown. En die wordt natuurlijk nog niemand minder aangekondigd dan, ja, we zeiden natuurlijk al, MC Falafel, de hitte spitter de man alles klaar stoomt. We gaan, eh, ja, je moet het maar weten, wordt lastig. Eh, dat, dat, dat kunnen we helaas niet spelen. Want nou. ja, we, we, zitten niet op eh, volledige mankrachten. Ik vind dat we dan gewoon... Ofwel. Of zijn er nog, zijn er nog gegadigden die hier, hier nu hun hand opsteken en zeggen van... Ik wil meedoen aan ah, je moet het maar weten. Durf je dat? Durf je... Wacht even. De microfoon staat aan. Wacht even. Hij staat nou, nu aan en hij is nu bij je. Durf jij dat? Ja, dat durf ik. Durf jij dat? Ja. Nou, we gaan straks eh, de jonge dame gaan we aan jullie voorstellen. Die dus, eh, je moet het maar weten, gaat spelen. Quinten die gaat voor eh, dus, ja, denk, de, de twintigste week op rij dit jaar gaat hij zijn titel gaat hij verdedigen. Dat zit al de zesde, zevende keer of zo dat ik achter elkaar win, volgens mij. Ja, ik hoop dat dit nummer acht wordt dan. Ja, je, zit wel echt in, in een winning streak echt van je welste. Dus ja, dat gaan wij, zo gaan wij dat doen. Misschien dat er nu een einde aan komt. Ja, je weet het niet. Eh, en ik, ik, ga straks een categorie ga ik opzoeken. Dus eh, daar ga ik straks even de tijd even voor nemen. Dus ik, ik weet niet welke categorie. Welke, ja, welke categorie we hebben in eh, Je Moet Het Maar Weten. Daar gaan wij straks aankomen. En in de tussentijd hoor ik al wel iets. Ik, oh. ik, hoor wat gestommel in de studio. in ieder geval in de studio op de trap hoor ik wat. En ik hoor ook heel zachtjes hoor ik iets anders. Oh, hij loopt de trap op. Oei. Hij loopt de trap op. ik zie hem niet, ik zie hem niet. Nou, ik zie hem ook nog niet. Hij gaat dus, uh, hij gaat dus komen. Maar verdomme, ik zie, ineens, ik zie een flits bij de microfoon. Ik zie een flits bij de microfoon. En oh. volgens mij... Volgens mij... Hij is er. De man schuift nu aan tafel. Schuif. Je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Mm. zoeter dan de wafel. En gezonder dan falafel. Hey, jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yes. Ja, dat was hem. Ik heb hem, was hem niet gezien. Nou, hij was weer zo verrekte snel. Ik zag een flits. En hij was weg. Dit is echt gewoon... Dit was MC Falafel, die heeft hem natuurlijk weer aangekondigd. We gaan hem aftrappen jongens, want het is zover. De nummer 20 tot en met 10. Ik hoop dat jullie er klaar voor zitten. Want op nummer 20 hebben we Anne-Marie met 2002. Stond vorige week op plek 26. Op plek 19 hebben we Ariana Grande No Tears Left To Cry. Staat deze week op 19 van 29, dus die is 10 plaatsen gestegen. David Guetta en Martin Garrix featuring Brooks met Like I Do vind je op plek 18. En Justin Timberlake, Chris Stapleton hoor je natuurlijk net met Say Something, Shawn Mendes in My Blood. S.O. Patrick staat op plek 16 deze week. En Lil Dicky, Chris Brown, Freaky Friday staat op plek 15. Post Malone, Ty Dolla Sign eh, met Psycho vind je op plek 14. En Cardi B, Bad Bunny met I Like It staat op 13 deze week. Op 12 hebben we Z, Maren, Morris en Gray. The Middle blijft toch wel een beetje in de, eh, ja, de top 20 eigenlijk hangen. In de middel. Ja, die blijft wel ja, redelijk in de middel inderdaad hangen. Zo kunnen we dat zeker zeggen. En op uh, eh, 10 hebben we Zane met Let Me. Maar we gaan in in eh, plaats van eh, naar Zeen gaan wij gelijk door naar de nummer 9. Die kunnen we natuurlijk wel alvast verklappen. Want dan gaan we ons straks natuurlijk opmaken voor een ronde. Je moet het maar weten. En ja, de nummer 9, ik moet zeggen, ik, eh, het, het is, ik weet niet of het, of het een nummer 1 hit, zomerhit zou kunnen zijn. Maar ik denk wel dat het zeker, hij zou zeker in de lijst van zomerhits kunnen staan. George Ezra Paradise. My My love. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my my my my mind will lead to paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you. I will hold you. I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you. I will hold you and I'll be there. I know on those other boys, but this time between it's something that I feel. time, well, it's a never ending helter skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom boom heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you've heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel your bloody veins. You know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Paradise, roll on, roll on. George Ezra Paradise. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Want we gaan het befaamde spel spelen. Je moet het maar weten. De quiz eigenlijk dus, waar alle vragen voorbij kunnen komen. En ja, het moeten vragen zijn, ja, je moet het maar weten. Dus ja, het zegt het al. Dus eh, we gaan eh, even de derde eh, speler, in ieder geval de tweede speler gaan we erbij halen. En dat is niemand minder dan Do. Do is aangeschoven. Ja, zeker. En Do, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er zeker klaar voor. Oké, je mag de microfoon iets, iets dichter naar jezelf toeschuiven. Ietsjes, ietsjes. Helemaal goed. Nou, Dodi gaat het opnemen tegen Quinten. Quinten gaat eh, voor, uh, denk wel, de achtste keer op reis een titel verdedigen dit jaar. Die heeft er wel een aardige killstreak. En, uh, Heb ik ehm, al een AC-130? Ik, eh, nou, ja, dat zeg ik. Als je 31 weken achter elkaar wint, dan, eh, jongens, dan moeten we wat gaan bedenken. Hey, we hebben de uh, geschiedeniscategorie, in ieder geval de categorie geschiedenis hebben we er dus nu bij gepakt. En even de spelregels even uitgelegd. Als je nou een antwoord goed hebt, dan hoor je dit. Heb je het fout, ja, dan, dan kunnen we verschillende dingen kunnen we kiezen. Waaronder dit, dat is niet goed. Of... Bomber. Nou, dan doen we deze gewoon. Doen we gewoon. Bomber. Mooi. Bammer betekent dat je het niet goed hebt. Dus categorie geschiedenis. Dames en heren, zijn jullie daar klaar voor? Kom maar door. Oké. Nou, Dan zetten we hem iets zachter en dan gaan we beginnen in de categorie geschiedenis. Je moet het maar weten. In welk land vond de slag bij Waterloo plaats? En ik kan er uiteindelijk ook multiple choice van maken. Als jullie er niet uitkomen. Ik weet het. Jij weet het? Ja. Mag ik zeggen. Brussel, België. Oké, jij zegt Brussel, België. Is het gewoon waar vond het plaats? Waar het plaats heeft gevonden inderdaad, ja. Oké, dan zeg ik gewoon België algemeen of zo. Denk ik Mag je ook gewoon algemeen België zeggen? Nou ja, het hoeft niet per se een plaats. Maar ja, zij, hebt natuurlijk, je moet wel iets, iets van een ander antwoord kiezen. Dus, uh, ja. is in het plaatsje Waterloo. Ah, ja, ja. Dat zeg ik wel Frankrijk. <laughs> Doe gaat aan de haal eh, met het eerste punt eh, vanavond. Quinten, het wordt nog spannend. Het wordt spannend. Ik voel mezelf al zweet. hé. Ja, nou, kan ik me voorstellen. En dan gaan we nu eh, voor eentje die, ja, die wellicht wat, wat makkelijker zou moeten zijn. Want hoe werd de Duitse luchtmacht genoemd tijdens de Tweede Wereldoorlog? God. Nou, nee, zo niet in ieder geval. <laughs> Mag ik gokken? <laughs> <laughs> nou, zo, gaan, zo is het zeker niet genoemd. Nee. Eh, heb je een, eh, hebben jullie een vermoeden? Oh, Doe, nee, ik heb echt geen idee. Ik weet heel veel over de oorlog, maar dit weet ik niet. Oké, nou dat kan, dat kan. Eh, Quinten, ja, jij mag hem dan al ja, invullen als je zeg maar, Ik ga gokken, maar ik weet het niet zeker. Zeg maar de Luftwaffe of zo, ik heb geen idee. Dat kan, dat kan. En Do, heb jij nog een idee? Wil je gokken? Nee, straks zeg ik iets heel doms. Nou, ah, niet uit, zeg maar. Er zijn geen domme ik heb, antwoorden. Ik heb hier dingen voorbij... ook gezeten. De, nou, luister, de, de, laatste maken we gewoon multiple choice. Dus eh, dat wordt sowieso spannend. Hey, we, gaan hem, eh, we gaan hem invullen. En eh, ja, Quinten zegt uh, Loefwaf en uh, ja, Do heeft, ja, die durft het even niet te gok. Dan Quinten, ja, de Loefwaf, het klopt. Het staat 1-1. Ik word spannend, jongen. Je moet gewoon werken voor je punten vandaag. De vraag die zegt schoenen. Ja, moet echt gewoon werken. Ja, we gaan naar de derde en tevens ook de laatste vraag van Je moet het maar weten. En eh, ja, ik, eh, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, want dit is er eentje. Welke Amsterdamse toren is de laatst bestaande verdedigingstoren van de oude stadsmuur? Westertoren. Ik zal ik er een multiple choice van maken? Ja, doe maar. Oké. Chinese muur. <laughs> We hebben A. Stompentoren. B. Schrijstoren. C. Estertoren. D. Schoenen. Ik zeg A. Ik heb geen idee meer wat het was, maar ik zeg A. Jij zegt A? Ik zeg A. Jij zegt A en A is ik dat ik eh, de wedstrijd heb verloren. Oké. Nou, nou, ja, dan, eh, we gaan er eh, nu achter komen en dan doodse stilte natuurlijk. <sighs> Heerlijk hè? in spanning. Je moet het maar weten hè? <laughs> ja, jij hebt A ingevuld stompentoren en uh, vult in B schrijerstoren dan uh, Quinten, dan moet ik je... Eh, je <laughs> heb je C gezegd? Ja. Hey, dan hebben jullie allebei geen punt, want het was B, schrijen, storen. Echt? Ja. Oeh. Dus, willen jullie, ah. want het staat gelijk, want ik kan nog één vraag kan ik erbij pakken. en die moet dan wel ook echt een beslissende vraag ja, gaan ja, worden. Eh, eens even kijken, want die heb ik natuurlijk voorbereid. Frank <laughs> Dane, als je luistert. Zo kan het ook. <laughs> Welk land werd in vroegere tijden, eh, en dan moet ik even kijken of ik het goed uitspreek, Celion in ieder geval eh, genoemd? Celion. Welk land werd er in vroegere tijden Celion genoemd? Sierra Leone. Niet. Had gekund. Ik zou het niet weten. Frankrijk. Frankrijk. Oh, dat zou best kunnen. Allebei eh, niet goed. Het is nou. Sri Lanka. Nou, ik zat in de buurt. Ja. ja sowieso. dan, nog één vraag, want we moeten natuurlijk een winnaar moeten we hebben. We moeten een winnaar hebben daar. Dit gaat ja, en anders zeggen we gelijk als het na deze nog steeds niks is. Oké. Nou, dit is dus eentje. Dit is, uh, hier moeten jullie dus snel zijn, want dit, deze moeten jullie denk ik wel weten. Hoe heet het gevleugelde paard uit de Griekse mythologie? Like what? Eh, ja. Hoe heet dat gevleugelde paard uit de Griekse mythologie? Een eenhoorn. <laughs> Eenhoorn heeft geen vleugels, lul. Ja, maar kan wel vliegen. Zal ik hem, zal ik een multiple choice van maken? Ja. Multiple choice is eh, eh, A. Lenny de Eenhoorn. B. Hercules. C. Pegasus. Pegasus. D. Schoenen. C. Ja, C. jullie vullen allebei C in. Eh, eigenlijk tegelijk. Dan ga, je dus tegelijkertijd op. Dan, dan zelfs als ik het punt zou moeten delen, zitten jullie op anderhalf punt vond dat ik eerder was. <laughs> ja, nee, maar ja, ik was nog niet klaar. Dus dat was voor je beurt. Dus dan, eh, jullie hebben mazzel. Ik verdeel hem onder jullie. Dus jullie staan nog gelijk. Dit is echt de laatste vraag. En daarna is gewoon klaar. Nou, Mike, jongen. Anderhalf punt. Oh, dit is spannend. Eh, dit is zweten. Want eh, <laughs> jullie zijn wel aardig gewaagd aan elkaar. Even kijken. Um, ja, nou had ik vier vragen natuurlijk. hoe werd Ho Chi Minh stad in Vietnam genoemd in 19... 76. Eh, Jezus. En voor wie de film eh, eh, Good Morning Vietnam heeft gezien, die zou het moeten, die kan het weten. Kan je multiple choice maken? Ik ga een multiple choice maken. A. Beijing. B. Hongkong. C. Saigon. D. Slippers. En nu is Quinten wel de snelste. Ja, Saigon. Jij gaat voor Saigon en wat ga jij doen? Voor het laatste antwoord, slippers. Slippers. Oh, die... Wauw, Quinten, je hebt verloren. Het is gewoon slippers. <laughs> nee, Quinten, je hebt... Eh, je hebt gewonnen. Dit is, eh, was een hele spannende twee... Ja, eh, ik, ik werd wel even... we, we moesten, moesten gewoon nog uitwijken naar twee extra vragen. Dit gebeurt gewoon bijna niet. Dit gebeurt gewoon echt bijna niet. Drie extra vragen. Drie extra vragen nog zelfs. Nou, je hebt het heel goed gedaan. Dankjewel. Ja. Jij ook. Dank Gefeliciteerd. Denk je dat je het nog een keer tegen hem op durft te nemen? Ja hoor. Ja? Oké. Nou ja, wellicht ik, eh, volgende week. Eh, eh, een rematch aankomen. volgende week staat... ja, volgende week dan niet. Want dat, dat, dat moeten we jullie nog gaan vertellen. Maar dat, dat gaan we straks pas... Heb doen. je al verteld? Oh, nou maar uitgebreid. Oh. Je hebt, het al, je hebt het al verteld. Aan het begin <laughs> ja, dat is waar, dat is waar. Maar ja, voor de mensen die net ingeschakeld zijn. Oh ja, natuurlijk. Die weten dat allemaal niet. Maar ik weet wel één ding. Ik heb deze vandaag weer even geluisterd. Ik heb de clip gezien. En het gaat nooit vervelen. They wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me don't tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Like, yeah. I finesse down Western Road. Hey, next. Might go down to God. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E. And still bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. Hey, hey. She say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me. Turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan. God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Someone watching this shit close. Yep, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, road. Hey. Might go down as God. Yup, wait. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside E. Yeah. And still bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Ja, ja. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me, Ja, Drake God's Plan. Lekker, lekker, lekker. Hij heeft acht weken op nummer 1 gestaan in de Euro Breakdown. Nog één plaatje hierna. En dan, eh, dan gaan we naar eh, de nummer 1 toewerken. We hebben er weer twee uur lang naartoe geknokt, zo'n beetje. Weer lopen vechten. Ja, weer gevochten inderdaad. Eh. Dus ja, ja, ja, ja. Heerlijk, heerlijk. We gaan straks door naar de nummer 1. En uh, Quinten, ja. had jij al een vermoeden van de nummer 1 eh, deze week. Eh, denk je dat je het weet? Ik denk dat ik het weet. Je denkt dat je het weet? Ik denk dat ik het weet. Oké, deze hoef ik niet multiple choice te maken. Nee. Niet Pegasus of Saigon. Het is schoenen. Slag bij Waterloo. Schoenen. Schoenen. Niet slippers. Nee, schoenen. Oké. Nou ja, oké. Ja. Ja. Ja. Ja, ja oké. Nou, ik, ik vind het ook een hele goede inderdaad. Wat zeg jij dan? Ja, ik, ik denk eh, tanktop. Ja, tanktop. Ja. ja. Of uh, ga goud. Ja. Vind ik ook een hele goede. Nou, ah, joh, never mind. Dennis Lloyd kan ook. now, ready now. I ain't gonna, I ain't gonna fall back. I know all I, I'm taking on, taking on me, taking on me, mm, baby. All I, I ever ask, ever ask, are you gonna, are you gonna be my lover tonight? I take it with, take it with me, take it with me. Mm. What if I left? Then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands, baby. Never mind. Never mind. my We gaan naar de nummer 1 toe werken. Door de, eh, nu nog even Nevermind, Dennis Lloyd. Want wie staat er straks op 1? We gaan het meemaken. Ja jongens, het moment is aangebroken. Het is bijna tien voor 9. Dat betekent dat wij de nummer 1 gaan onthullen. Maar we beginnen natuurlijk bij de nummer 10. Nummer 10 wordt vastgehouden door Zane met Let Me. Stond vorige week nog op plek 13. George Ezra met Paradise op plek 9 deze week. Vorige week moest hij nog op plek 12. En David Guetta weer een plaatsje gestegen van nummer 9 naar nummer 8 met Sia en Flames. Post Malone Better Now met 7 heeft natuurlijk flinke sprongen gemaakt door de lijst. En ik verwacht dat hij ook nog meer gaan doen daarbij. Drake God's Plan vind je op plek nummer 6 deze week. Hoorde je natuurlijk net ook nog. En Marshmallow en Emery met Friends op 5. Rudy Mantle, Jazz Malcolm Moore, Dan Kaplan, These Days op plek 4. En Drake met Nice For What op plek 3. En Dennis Lloyd, Nevermind, hoorde je natuurlijk net ook, staat op 2 deze week. Ja, en voor de mensen die dan een beetje hebben opgelet... die dan ook een beetje weten wat er op 1 staat... nou ja, moet ik hem nog aankondigen? Wordt dit de vierde week op rij dat hij er staat? Ja, dat is zo. Dat klopt. company tonight nummer 1. One Kiss. Dua Lipa, Calvin Harris. Inderdaad, bij de enige echte top 40. Jongens, het is bijna tijd. We gaan zo weer afsluiten natuurlijk, want we gaan... Ja, ik heb een beetje, voor de mensen die net in zijn geschakeld... heb ik een beetje treurig nieuws. Want ik heb eh, straks eh, eh, drie weken dat we er even niet zijn. Even bijkomen van een beladen, beladen eerste jaar, denk ik, dat, dat we zijn gaan draaien. Dus dan ben ik even op vakantie. Even rust. Waar naartoe? Italië. Dus, drie weken lang is het rust. Aan de, kust. Aan, de, ah, aan, de kust. Aan de kust. Het is gewoon <laughs> drie weken lang. Geen gezeik in Zandvoort, jongen. Nee. Besef als luisteraar moet je even beseffen dat het gewoon Ja, gewoon even dat je, je drie weken gewoon alleen maar dit heb Echt gewoon... Wauw. Heel verschil. Echt rust. Echt een heel verschil. Ja. ja. Ik kan, niet, ik kan niet wachten. Ja. Waarschijnlijk kom ik met de Italiaanse versie van eh, de uh, Euro Breakdown kom ik dan terug. Ja, ik zie dat wel gebeuren. Ja. Vage handbewegingen. Ja. Met uh, pasta bolognese op nummer 1. MC Pizza op de tweede plek. En dan heet je niet Mike, maar Mike Javelli. Ja, Heerlijk, ja. heerlijk. Ja. ja. jongens, dat betekent eh, dat we inderdaad een aantal weken niet even, dat jullie wat minder van ons gaan horen. Maar dat maakt niet uit, we hebben ook natuurlijk even tijd nodig om ons op te laden. Dat betekent dat jullie natuurlijk in de tussentijd natuurlijk eh, de ah, ah, ah, ja, uitzendingen natuurlijk ook terug kunnen luisteren. En eh, daarmee de tijd vullen. Want het zijn er nogal wat. Want ik heb even geteld. We zijn nu al volgens mij alweer denk 42, 43 weken onderweg. Zo, dus we zijn er al bijna op het jaar. Ja. Netjes. Ja, we zijn er alweer bijna. Dus dat betekent dat wij uh, straks in augustus, eh, dan, dan, eh, dan, dan doen we het een jaar. Dan moeten, we, moeten we wel echt wat gaan doen, vind ik. Dat vind ik ook. Ja. laten we uit eten gaan, betaal jij. Ja. Dat is goed. Wel bij, een, bij de McDonald's volgens vind mij. Vind ik ook goed. Euroknaller. Vind ik goed. Ja? Ja. Dus een McFlurry. Nee, ik vind, ben niet zo'n fan of, doe je, Of doe je de, de, de move dansje gek voor, een, voor een Big Mac? Nee, nee, nee. Niet? Nee, ik wil helemaal gewoon een hamburger. Jij wil wel echt een hamburger? Ja, ja. ja. Okay. Vijf. Okay. Ja. Vijf. Vijf hamburgers. 20 kipnuggets. 20 kipnuggets. Met zoetzuurde saus. Ja. Ja, dus eh, ja, 43 weken eigenlijk. Dat is ook alweer. We zijn echt veteranen aan het worden. Ja, langzamerhand wel, ja. Ja, we zijn volgens mij ook het enige programma tegenwoordig op CFM. Ja, dat, eh, dat denk ik ook wel, ja. Ja, zeker, zeker. Het meest populaire programma. Uiteraard, uiteraard. En, eh, ja, absoluut. Ik denk dat ik flink wat ruzie gekregen krijgen met radiocollega's hier. <laughs> Maakt niet uit. Ze luisteren toch niet. Ja, nee, je weet het niet, hè. Je weet het niet. Je moet het maar weten. Je moet het inderdaad maar weten. Maar ja, dat betekent ook dat jij nu eh, drie weken lang eh, je eh, liever kan gaan relaxen. En je titel niet hoeft te verdedigen. Ja. Jij kan drie Eindelijk weken kun je echt gaan genieten van, van, van het feit dat jij gewoon, gewoon kampioen bent nog steeds. Ja. Absoluut. Ik ga er ook heel erg van genieten. Een soort mini-vakantie is het. Ja, mini-vakantie. En ga je ook nog wat doen met die sterrenstatus tijdens je vakantie? Of... Eh, nou ja, ik heb een beetje lopen connecten. En ik denk dat ik eh, zo'n eh, Hall of Fame steen krijg. in, in Hollywood. Bij de chin. <laughs> bij Hollywood. <laughs> bij bij Smalland krijg ik een Hall of Fame steen. Heerlijk, heerlijk. Hey, wat, jij, wat ga jij de rest van de weekend nog doen? Want jij hebt, jij hebt in ieder geval als het goed is straks natuurlijk de, de, de Baco-trein waar, waar we jou op kunnen vinden. Dat is... Ja, is de, de hele snelle barcode Ja, als eerst eh, werken tot een later eh, late uurtje. Daarna even de barcode in. Lekker slapen en morgen uitrusten. Ja, en morgen niet nog iets speciaals op de planning staan? Uh... Nee. Nee, ook niet? Voor zover ik weet, nee. Oké. Nou, nee, misschien dat het wel zo is, maar natuurlijk morgen. <laughs> Ja. dat is een probleem voor de, voor de mei van morgen. Ja. En Do, heb jij nog, nog, nog, nog plannen voor het weekend? Ga jij nog wat doen? Nee, Nee. <laughs> Lekker, Uitslapen. Uitslapen? Ja. Ga je vanavond niet nog wat doen of zo? Ja, ik ga... Eh, de barcode in. Eh, party, party. Ja, zeker. Oh, zo. Let's get lost. Nou, dus jullie zitten samen op de baco Ja, ja, dat denk ik. Ja. Dikke denk, dik ding. Oeh, oeh. Lekker. Oeh, oeh. Lekker. Heerlijk. Ja. En jij? En jij? Uh, vanavond Rika Verhoeven. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Of hij weer zijn, zijn titel gaat, gaat houden. ik, denk het wel hoor. Want er is niemand in, eh, op dit moment in Glory die, eh, die zo in vorm is als hij eh, op het moment. En hij blijft natuurlijk in zijn wedstrijdtempo zitten. Doordat hij gewoon denk ik wel twee, twee keer per jaar minimaal zijn titel verdedigt. Hij doet het goed. Hij is echt goed bezig. Hij heeft natuurlijk ook ambities om acteur te worden. Dat, dat, wil hij graag. Dat, dat zou hij heel graag willen. En op zich zie ik hem daar wel voor aan. Ook niet wel dus- achter hem verwacht. Maar. Nou, er zijn genoeg vechtsporters die het volgens mij gedaan hebben. Maar ook natuurlijk andersom. Je, je is, hoe heet hij ook alweer? van... Guardians of the Galaxy, Drax the Destroyer. Ja, hij is, is eh, WWE, toch? Volgens mij wel, ja. Dat niet alleen, maar ook van, uh, hoe heet het, eh, van de UFC heeft hij ook nog in gezeten. Echt? Ja. Ik ben even zijn naam even kwijt, maar die gaan we nu opzoeken. Nou, Dave Batista, die heeft ook nog in de UFC gevochten. Ja. Ja. Ja. Ja, zeker. Nou, die heeft inderdaad ook nog in, in de UFC heeft hij gezeten. Dus ja, dus ja. Ja. Heerlijk. We gaan afsluiten, jongens. We gaan mijn kappen. Ja. er helemaal klaar mee, want ik moet nog vijf uur werken. Ja, ik kan het me voorstellen. Hier. Ah, zwaar leven. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Heel zwaar leven. Zo moeilijk. Jongens, over drie weken zijn we er weer. Wij gaan even bijkomen, even genieten van de welverdiende rust. En na die drie weken gaan wij natuurlijk weer vrolijk verder. Wellicht dat eh, Maurice eh, misschien nog een stukje overneemt. Die heeft natuurlijk al eerder Euro Breakdown eh, gedaan. Het was heel gezellig. Dus we gaan even drie weken bijkomen. Quinten hoeft drie weken zijn titel niet te verdedigen. En ik kan uitgerust op de bank gaan zitten. Waldorf en Stedtler.